ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Carmen Verheul met het NOS Journaal. Laura Dekker mag bij haar vader blijven. Bureau Jeugdzorg wilde haar uit huis plaatsen. Maar de rechtbank vond dat niet nodig, omdat Laura's vader en jeugdzorg afspraken hebben gemaakt over de opvoeding van het meisje. Vorige week liep de 14-jarige Laura van huis weg en vloog ze naar Sint Maarten, volgens haar advocaat om daar een boot te kopen. In zijn woonplaats Nijmegen is theoloog Edward Schillebeeks overleden. De Vlaamse Dominicaanse priester werd wereldwijd bekend vanwege zijn boeken, waaronder Jezus, het verhaal van een levende. Door zijn progressieve opvattingen raakt hij later in zijn leven steeds verder verwijderd van de kerkelijke leiding in Nederland en Rome. Edward Schillebeeks, onderscheiden met de Erasmusprijs, is 95 geworden. Nederlandse militairen in Afghanistan hebben sinds het begin van de missie ongeveer 100 burgers gedood en 90 verwond. RTL meldt op basis van gegevens van Defensie dat het er 110 zijn. Defensie zelf houdt het op minder dan 100, omdat vaak niet was vast te stellen of het burgers waren of Taliban-strijders. De meeste slachtoffers vielen in de provincie Uruzgan. Nederland keerde in totaal 350.000 euro schadevergoeding uit. Homoseksuelen zijn in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog niet op grote schaal vervolgd zoals dat in Duitsland wel gebeurde. Dat concludeert Anna Thijseling, die vandaag op het onderwerp is gepromoveerd. De historicus onderzocht alle rechtszaken tegen homo's die voor, tijdens en na de oorlog dienden voor de Haagse rechtbank. En daaruit blijkt dat er na de oorlog veel meer homo's werden vervolgd dan tijdens de bezetting. Op de IJssel is bij Westervoort een groot passagiersschip gestrand. Het blokkeert het scheepvaartverkeer bij de brug over de A12. Er wordt geprobeerd het schip vlot te trekken. Er zijn ongeveer 90 mensen aan boord. Niemand raakte gewond en de verwarming doet het nog. Het weer vrijwel overal droog en plaatselijk glad. Komende nacht mistig en min 4 graden. Morgen ligt de temperatuur overdag rond het vriespunt. Vooral later op de dag regen en ijzel en kan het glad worden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Tussen app en vloed. Christmas moment, people are still judged on the color of their skin.